Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM eist in hoger beroep niet opnieuw TBS in de zaak Nicky Verstappen. Jos B. werd vorig jaar veroordeeld voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen eind jaren 90. B. ging tegen de uitspraak in beroep. En in deze nieuwe zaak eist justitie geen TBS. Dat deden ze bij die eerste zaak wel. Deze verslaggever van L1 legt uit waarom. Om TWS op te leggen en dus ook eh, om dat te kunnen eisen... Eh, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Eén daarvan is het eh, gevaarscriterium, dus hoe gevaarlijk is de stoornis van een verdachte... in dit geval een pedofiele stoornis, voor zichzelf en zijn omgeving... En nu hebben ze dus besloten dat Jos B. niet voldoet aan het gevaarscriterium. De rechter moet hier nog naar kijken. Begin november begint de zaak. De achtste finale ergens op een groot scherm op een plein of in een kroeg kijken zit er voorlopig echt nog niet in. Volgens RTL Nieuws zien de burgemeesters in het Veiligheidsberaad het niet zitten. Voor het kan moet het kabinet eerst de coronaregels verder versoepelen, vinden zij. Na een nachtje cel in Curaçao is rapper Jo Silvio weer vrij. Hij werd gisteren opgepakt op het vliegveld. In een video is te zien hoe de rapper in discussie raakt met de politie en vervolgens een klap krijgt. Nou, Silvio mocht het eiland niet op omdat zijn reispapieren niet op orde waren. Hij werd opgepakt vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. En nu we zeker weten dat Oranje als groepswinnaar de achtste finales ingaat... is het F5 voor fans die bij de wedstrijd willen zijn in Boedapest in Hongarije. Er zijn 5000 kaarten en een deel is al weg, zegt de KNVB. Alle oranje clubkaarthouders, dus degenen die dat al gedaan hebben, die krijgen bericht via ons. Dat zijn er grofweg 1300. En alle overige kaarten die worden beschikbaar gesteld via euro2020.com. En wil je erbij zijn, dan moet je wel aan strenge voorwaarden voldoen. De allerbelangrijkste voorwaarden hadden we geconstateerd is dat je hard kan juichen en dat je oranje goed aan kan moedigen. Eh, je moet een ticket hebben om Hongarije in te komen. En je moet een test hebben, een eh, coronatest hebben, niet ouder dan 72 uur, een PCR-test. Ook is het goed als je volledig gevaccineerd bent of in de afgelopen drie maanden corona hebt gehad. De achtste finale met Oranje is op 27 juni. Het weer dan nog, er komen pittige buien aan vanuit het zuiden... met bliksem, veel regen, hagel en zware windstoten.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 mess. the best. guess did it wrong. why wrote this This song. type of modern life Is it for free? went into a bar Looking for sympathy A little company I tried to find a friend It's more easily said It's always been the same I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for.